tweede uur van Jazz Toneel Generaal. Met een heerlijk nummer van Aloe Black uit 2010, Anita Dollar. Ehm, en uit hetzelfde jaar eh, komt ook het volgende nummer van Josie James, die eh, met Black Magic zijn tweede album opnam. En van dat album gaan jullie luisteren naar The Greater Good. see opmerkelijke nieuwe zangers die er in de afgelopen vijf jaar bij zijn gekomen in het jazzfirmament. En ook niet-jazzliefhebbers moeten toch ongetwijfeld <clears throat> gecharmeerd kunnen raken van het aparte stemgeluid van Josie James, The Greater Good van zijn tweede album Black Magic. Dat ik niet zo goed vind als The Dreamer, dat vind ik een beter album, maar ook dit vind ik weer heel erg de moeite waard. En dat is vooral te danken aan het eh, aparte stemgeluid van de man en dat hij toch probeert te vernieuwen op de een of andere manier. En dat vind ik heel erg prettig als jazzliefhebber. Hmm. We gaan luisteren naar Ray Brown met zijn trio en Ralph Moore op tenorsax. Als ik mij niet vergis, uit 1990 uh, eh, stamt een eh, album waar het volgende nummer eh, op staat. En het is een compositie van de tenorsaxofonist Ralph Moore. En dat heet dan ook heel toepasselijk Ralph's Boogie. fantastische bassist Ray Brown. Hij was ooit getrouwd met Ella Fitzgerald. Maar ehm, nou ja, <laughs> waarom zeg ik dit eigenlijk? <laughs> Hij zal ook ongetwijfeld ooit iets met een taxichauffeur gedaan hebben. Who gives a fuck? Ray Brown en zijn trio, maar het was wel een geweldige bassist. We hebben hem ooit in de Stakenbouw in Maastricht gehad en dat was echt een waanzinnig goed concert. En hier hoorde je met Ralph Moore. En laten we even heel snel verder gaan naar het volgende nummer. Een geweldig nummer uit 1961, Cannonball Adderley met zijn broer Tinek. favoriete jazznummers aller tijden. Cannibal Adderley met zijn verschrikkelijk goede broer Nat Adderley op <clears throat> cornet. Hoorden jullie in het nummer 10 van, de, van het album Nancy Wilson en Cannibal Adderley uit 1961. Was dit, ehm, er zal nog wel een metertje band over zijn geweest in die studio. Want ik heb Nancy Wilson helemaal niet gehoord. <laughs> en ik ben er niet echt rouwig om, mag ik wel zeggen. We gaan door met een eh, leuk trio, Basselier trio. Die maakte in 1902 wat zeg ik, in 2006 een album en dat heette How Does It Feel. Waarin ze onder andere Billie Jean eh, gewoon coveren als jazz trio. Een erg gedurfd. Maar daar gaan we nu niet naar luisteren. We gaan nu luisteren naar In The Pocket. een abrupt einde, John. Ja. En we hadden toch nog vier seconden op de teller, zag ik. Ja, maar je hoorde dat bekken nog heel langzaam weg, maar dat heb je weer verknald voor de Cultuurbarbaar die ik ben. Vroeger zat je aan de radio met je cassette recorder en dan wilde je alles opnemen. Dan hoopte je maar dat de DJ gewoon niet door het mooie nummer ging lullen. En wat hmm. doe jij? Bij de laatste bekkenslag, meteen in je sterke verhaal zit je nog en dan paf. Ik heb, ik heb ook eigenlijk niks met bekkens. Nee. <laughs> Ik zeg altijd, als ze maar goed gedekt zijn, maar zonder bekkens. Kom, dit wordt de flauw, Theo. Dit wordt de flauw. We gaan snel door naar El Di Miola, een gitarist die eh, een aantal platen heeft opgenomen waar ik niet warm of koud van word. Maar um, ehm, Alec, Gypsy, daar staat toch wel een heel mooi nummer op. Ehm, iemand anders heeft mij dat, notabene geen jazzliefhebber, John Lambrix. Eh, dat is iemand die wel van allerlei soorten muziek houdt, als het maar melancholisch is. Die kwam hier en mee aan en die zei van, ja, nou luister hier eens naar, naar wat die gitarist hier doet. Dat is toch wel verschrikkelijk goed en ik kan hem daar geen ongelijk in geven. Laten we gaan luisteren naar Mediterranean Sundance van Aldi Biola. zo naar 5 minuten en 15 seconden gitaargeweld uit 1976 van El Di Miola, Mediterranean Sundance. En het is technisch ook wel gewoon perfect. <laughs> Meer kan ik er niet van zeggen. Heel erg goed. Ehm, ja, lieve luisteraars, normaal zijn jullie gewend dat ik alleen maar presenteer en dat Theo eh, ook af en toe wat mag eh, zeggen. Maar hmm, mag is het goede <laughs> woord, ja. maar we hebben een stagiair hier, iemand die <laughs> technicus wil worden. En dat is Niek. En die Niels. hebben we... Nick? Niels? Ja, Dinges. Nee, niet Dinges. Niels. Nee, nee, nee. Nick. Ja. En uh, eh, Niek, hoe heet je met de... Hallo Nick. welkom. Dankjewel, John. Hoe heet je met je achternaam, Nick? Nig. Nick Nig. Ja, nou ja, goed, je zit al wat weekjes hier. Hij vraagt er ook om, hè? Hij vraagt er ook om. Ja, <laughs> maar Nig, dat is nou niet meteen heel erg voor de hand liggend. Hè? Waar is, ligt de oorsprong van Nig met de dubbel G, geloof ik, hè? We zijn teruggegaan tot eh, Indonesië. Echt waar? Maar er is een plaatsje in Schotland. Ja. En dat plaatsje heet ook Nig. Ja. Alleen buitenlanders, ook uit Schotland, die hebben nogal moeite met het uitspreken ervan. Oké. Dus dat is eh, eh, curieus. Maar nou, je, nou je het zegt, ja, nu ik naar je kijk, bespeur ik inderdaad wel wat Indonesisch bloed. Ja, heel fijn. Het is geen eh, eh, ah. een antroposofisch programma. Ah, een beetje eh, grond van die jongen, mag toch wel? Hartstikke fijn. Hij heeft Indisch bloed. Who gives a fuck? <laughs> en Nick houdt ook van jazz. Uh, daar zijn wij achtergekomen. gekomen. toen hmm. zeiden we tegen Nick, Nick, neem eens een paar nummertjes op en dan gaan we die draaien in Jazz Tournee Generaal, als ze goed zijn. En ze zijn goed. Ehm, waar gaan we mee beginnen? Waar, ga je de luisteraars mee verwennen, Nick? Nou, John, je moet me wel een beetje helpen af en toe. Oké. Maar ik wil beginnen met Esperanza Spalding. Oeh, dat is mooi. Esperanza eh, is speciaal. Mhm. Esperanza is een speciale zangeres. Mm -hmm. En speciale zangeres bassist. Ze speelt ook nog uh, viool, bas, basklarinet, hobo en gitaar. Kijk. Eh, en alles kunnen. Ze is 27. Ziet er goed uit ook. Het is een lekker wijf. Het is een lekker wijf. Dat, eh, dat mag gezegd worden. Heeft op het North gestaan afgelopen jaar? Vorig jaar, ja. Eh, op, de, op de 26e. Ja, ik was er niet bij, maar ik heb het wel gezien op televisie. Het was eh, spectaculair. Jij was er wel bij. Ik was er wel bij. Hmm, Niels, of Dinges. <laughs> dinges. <laughs> Voor de rest van de hand is het gewoon Dinges. <laughs> dinges, ja. En welk nummer gaan we, gaan we beluisteren? we gaan luisteren naar Loro van haar eerste cd. Junjo, Gungo. Het is iets Braziliaans. Oké. Het is een onbekend Braziliaans nummer van uh, Egberto Gismonti. Ah, hmm. die kennen we. Eh, ik vond het een speciaal nummer, want eh, behalve Bas uh, zij ook. Kijk. En sketten, dat is wel een van mijn ja, obsessies eigenlijk. En qua, vind je dat leuk? Ik vind het leuk. Ja, ja het, is, het is al heel oud, maar ik heb het pas sinds kort leren kennen. verder op ja, zang bas Espranza Spalding. Aruan Ortiz op de piano en Francisco Mela op de drums. Eh, het nummer Loro 2007. toontje op piano. Eh, eh, Esperanza Spalding. En wie was de pianist, zei je? Moet ik even spieken hoor. Oké. Okay. <laughs> Arwan Ortiz. Kijk, en die kennen we niet. Nee. Leuk om dit eens gehoord te hebben. Nou, John heeft mij twee weken geleden bezworen dat de lat nogal hoog ligt bij dit programma. <laughs> dus ik denk van, ik moet iets vinden wat hij niet kent. <laughs> de lat ligt hoog. Man, ik lul ook nog wat. ja, was dat, was dat de uitdaging die, die school nou, in, nou, het was, eh, in, in deze opdracht? Ja, dat, dat wel. Dat wel. Ik probeerde iets nieuws te brengen. Ja. En zo kom ik ook bij het volgende nummer. Ik wilde per se iets eh, wat nog niet gedraaid was. Mhm. ik, ik, hoor een piepje. Ja, dat zal waarschijnlijk de feedback zijn van de vele microfoons die nu openstaan. Ik zal ah. het mij even wegtrekken, dan scheelt het misschien wel. Ja, Ga je gang. Maar ik, ik probeerde dus iets nieuws te brengen. En eh, ik had nog geen boogie woogie gehoord in het programma. Maar uh, nou kwam in het eerste uur een boogie woogie voorbij. Ja, dat dus was Ray Charles. Dat was Ray Charles, ja, ja. Maar het was wel degelijk boogie woogie. Ja. Dus ik voel me een beetje in de zijk gezet, zoals dat zo mooi heet. Nee, maar dat hoef je helemaal niet te voelen. Oh. Want jij komt met eh, Rob Hoeken, als ik het wel heb. Dat klopt. En die kent de Maastrichtenaren. Nou, want de man heeft volgens mij tien jaar achter elkaar eh, in eh, Café het Knijpke opgetreden. In de jaren 80 en 90 tijdens allerlei jazzfestivals. Chef Vliegen was zo aardig om die man iedere keer terug uit te nodigen. En jij gaat hem nu voor het eerst draaien hier. Ja oké. Ja, een Nederlands Hoop en Bange Dagen. een, een, oude opname? Of? Het is een oude opname uit 64. Ze Uh, tijd toen hij nog tien vingers had. Oké. Eh, eh, ik geloof in 74 is hij zijn vingers verloren bij het maken van zijn auto. <laughs> Toen is hij twee vingers in zijn linkerhand Een eh, Opel, het was een Opel. <laughs> dat kan niet anders. Kan niet anders. Ja, heeft hij hulp gehad van Hans Dulfer waarschijnlijk. <laughs> Nou, hij Hans Dulfer was Opel. Hij was een Opel. Ja, Opel-importeur. Ja, ja, echt waar? Ja, ja, ja. Maar, maar wat mij verbaast, gewoon eventjes wat psychologie, eh, ik, eh, Dit is van een, eh, of in elk geval voor een oudere generatie. Ja, dat is de microfoon. Oh, ah. Dit is voor een, ik denk dat het jouw, kop, jouw koptelefoon is. Die moet je gewoon even, ja, zie je, is het voor. Nee, nee. Maar, ah, nee. vreemd. Um, nou ja, we gaan gewoon luisteren. <laughs> Goed. Goed. Why do we keep you do. boeken was dat? Uit 19, wat zei je? 64. 64. Zijn we 10 minuten alweer voorbij of, mag je nog even wat zeggen? Ja, je mag zeker nog wat zeggen, Nick. <laughs> Eh, Rob Hoek is 99 overleden. Oh, ik dacht dat hij nog leefde. Nee, hij had uh, maagkanker. Dus dat was heel triest. Maar op zijn uh, ziekbed, of eigenlijk ja, toen hij wist dat hij ziek was, heeft hij nog een afscheidsconcert gegeven. Ik kon nu geen piepje meer, Theo. Nee, maar nou, het komt omdat ik mezelf maar even heb weggecijferd. Ja, ik ben ah. er weer bijna, weet ik niet wat hij gaat doen. Allemaal spannend. maar ik denk toch, die microfoon heb je nu wat lager gezet. Ze ja. een technische uh, onderhoud, beste luisteraars. Ze doet allemaal niet de zaken, maar we hadden zojuist een piepje. Maar, maar hij gaf dus nog een concert op zijn ziekbed, zei Ja, met allemaal vrienden. Herman Brood was erbij. en er waren allemaal Nederlandse muzikanten muzikanten Maar ook zijn twee zoons. En eh, Ruben Hoeken heeft nu ook een Boogie Boogie Band. Oké, leuk. is ook wel de moeite waard om naar te luisteren. Heel goed, heel goed. Ik vond het trouwens ook een heel erg goed nummer. En dat voor 64, dat klonk toch... Mhm. Ik vond het wel meer blues dan Boogie Woogie. Want ik, bij, bij, Boogie Woogie denk ik toch altijd aan... Ja, heb je wel een beetje gelijk. Ja, maar heel erg goed. En we weten, als, ja, we weten allemaal dat Rob Hoeken natuurlijk... Eh, misschien wel de beste Boogie Woogie pianist is geweest... die Nederland ooit heeft voortgebracht. Mag ik toch wel zeggen, want ja. dat is zijn handelsmerk geweest. Ben jij opgegroeid, Nick, als kleine jongen met een eh, piano in de woonkamer? Ja, mhm. ja ik, ik werd op... Uh, pianoles gezet. Mhm. Ik moest verplicht op piano. Mhm, en, en de eerste zes jaar was een hel. Ja. Maar ja, toen kreeg ik jazzles. Eh, ja, en toen was is het eigenlijk een beetje losgebarsten. Ja. Ja. Het leerproces is altijd een hel in het begin. Hè? Nou, klassieke ja, muziek. Klassieke muziek. daar heb ik niet zoveel mee. Nee. Wel om naar te luisteren, maar om zelf te maken, dat is niks. En nu zit je hier en zijn we heel blij mee met het lijstje. Nou, gelukkig. En eh, niet alleen het lijstje, maar ook je bijdrage überhaupt. Nou, dank u wel. Mm. doe het graag. Dank je wel, Nick. Nou mag jij weer, John. Kom nog een keer terug. <laughs> Ja, dank je wel. Kom nog een keer terug met eh, mooie andere plaatjes die ik altijd oversla. Ehm, eh, wij gaan gewoon verder met Jason Ross, die in 2009 een opname maakte. Jason Ross Beautiful Mass Live on Earth. En dan weten we het dus, een live opname.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 You got everything you need, especially me. Sister, you got it all. You make me cold, I make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you got it all. around. Ride your tongue along your bottom, let them bite down.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 Your talk is all the talk. Sister, you got it all. did it all I need to see you pull your knee socks up. Let me feel you are upside down, slide in, slide out, slide over here. Climb into my mouth now, cha-cha. ba-da-ba-da-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-da-ba, ba-da-ba-da-ba, ba-da-ba-da-ba, ba-da-ba-da-ba, ba-da-ba-da-ba, Cause I would ever do boom, boom, boom, boom, boom. So boom, boom, boom, boom. Butterfly, well, you landed on my mind. A damn right you landed on my ear and then you crawled inside. Now I can see you clearly from behind closed eyes. I wanna fly with you, and I can never lie to you because I can't recall sun coming to shine on the occasion. You're an open-minded lady, you've got it all. I never forget a face, if I may my own, I have my days. Let's face the fact here, it's you who's got it all. You know that fortune favors the brave, Let me get paid while I make you breakfast.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 Ja, dank je, Jason Ross. Die laatste minuut gewoon skippen in de remix. Wat een nou. overdreven toestand. Ik vind het een heerlijk nummer, maar dat laatste, dan moet die drummer ook weer zijn punt maken. vind, vind, je dat eerlijk? Ja, ik vind dat drummers eigenlijk gewoon een punt moeten maken. die moeten gewoon, dat zijn werkers, die moeten ja, zo afwas. Dat zijn de afwassers van de keuken, eh, van de <laughs> nou ja, laat maar. Laat je hem niet horen. Jason Ross was dat. Lieve luisteraars, we zijn eh, eh, toegekomen aan het laatste nummer van de dertigste aflevering in het tweede uur van Jazz Tournee Generaal. En eh, ja, rest mij te zeggen wat ik iedere week foutloos probeer te zeggen, zonder te stotteren en te zeggen, want dat doe ik al, al te vaak. Mhm. Ik heb ze geturfd. Je hebt ze geturfd? Waren, ja, ja. er voldoende? Vorige week waren er al minder dan de week daarvoor. Thank ja. God. Deze uitzending wordt eh, herhaald eh, aanstaande zaterdag tussen 9 en 11. Mhm. Op deze zender gewoon. En dat nu er weer naar gaan luisteren. En dan luistert u ook naar de prettige bijdrage die Nick Nig eh, hier geleverd heeft met twee nummers. van Esperanza Spalding en Rob Hoeken. En wij gaan eruit met een, een lekkere Hammond B3, maar dan wel uit de nadagen van Brother Jack McDuff. Oké, in een B-kantje. Nou, het, was een, eh, het is niet zijn beste LP. Het was wel nog een Blue Note plaat uit 1970, Moon rapping. Ehm, en hij probeerde wat nieuwe dingetjes uit. En het is een iets te lang uitgerekt nummer van 6,5 minuut. Maar eh, dat gaan we niet meer helemaal halen, zie ik. Maar niet getreurd, het is wel een lekker nummer. Ga luisteren naar Obligato en Deo Valente zijn we er volgende week woensdag. Maak je weer. Tot dan. Hoi. Goedenavond, dit is het NOVEM Nieuws. Ik ben Gert-Jan Kerder.